dat vanochtend op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen werd aangevaren door een binnenvaartschip... Duikers van de brandweer zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers... en er wordt een drechtteam ingezet dat de bodem afzoekt met sonarapparatuur. De politie gaat ervan uit dat in elk geval de schipper aan boord was... maar of er ook passagiers waren is nog niet duidelijk. Het voetveer werd vanochtend om 7 uur aangevaren door een Duits binnenvaartschip. De schipper is inmiddels gehoord. Het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen is stilgelegd. Karachi in, in Karachi in Pakistan is 225 kilo cocaïne onderschept die afkomstig zou zijn vanuit Suriname. Dat meldde bronnen bij de Surinaamse politie. De cocaïne zat verstopt in een container met triplexplaten die was verscheept naar de haven van Karachi. Uit de documenten bleek dat de container uit Suriname kwam. De drugs konden na een tip worden onderschept. De Surinaamse politie heeft Pakistan om meer informatie gevraagd en wil de zaak verder onderzoeken. In september werd in Engeland al een